Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Informateur Ronald Plasterk heeft kritiek op NSC-leider Pieter Omtzigt. Volgens Plasterk heeft hij te weinig respect voor de rol van informateur. Ook de manier waarop overigens van, van een van de vier partijen aan de informatietafel. Informateur is, is een eh, belangrijk element van ons staatsrechtelijk bestel en dat verdient eh, respect. En, en eh, dat, dat raakt mij niet persoonlijk. Ik vind het hoge eer om dit te mogen doen en, en dat is het. Het raakt u niet, maar dus het instituut informateur wel, als ik u zo hoor. Ja, Pieter Omzicht was er vandaag weer niet bij. Morgen gaan de gesprekken verder, maar dan alleen met de PVV, VVD en de BBB. Gerommel binnen het Oekraïense leger. President Zelensky heeft de hoogste legergeneraal aan de kant gezet... en bekleedt die functie nu zelf. Salushny, zo heet de oud-legerleider, en Zelensky zouden niet op één lijn zitten... over de oorlog tegen Rusland. Salushny mag wel in de militaire top blijven... maar of hij dat ook wil, dat weten we niet. Nederland heeft voor het eerst een medaille gewonnen op het WK synchroon zwemmen. De Nederlandse tweeling Noortje en Brechtje de Brouwer pakten zilver en dat hadden ze niet aanzien komen voordat we het vliegtuig instapten, toen hadden we dit echt helemaal niet verwacht. We kwamen echt om te strijden voor die Olympische tickets. Ja, en die tickets voor de Olympische Spelen in Parijs zijn zo goed als binnen. China ging er uiteindelijk met het goud vandoor op het WK op een vakantiepark in de Gelderse plaats Oldebroek hebben ze minder personeel nodig nu. Want er rijdt namelijk een zelfrijdende auto Lotte rond, heet hij. Ja, er zitten allemaal camera's en sensoren op. Lotte helpt met het rondbrengen van beddengoed en eten. En deze medewerker van het vakantiepark denkt dat zo'n bezorgrobot binnenkort wel op meer plekken te zien is. Die toekomst is dichterbij dan je, dan je denkt. Deze partij komt dus uit, eh, uit Estland. Daar rijden deze dus al gewoon in de hoofdstad rond tussen het verkeer door en waar ze dus echt een last mile delivery doen. En ook als het aan Veilig Verkeer Nederland ligt, komen die zelfrijdende auto's er snel. Alleen de wetgeving houdt het op dit moment nog tegen, omdat het niet duidelijk is wie er verantwoordelijk is als er nu een ongeluk gebeurt. Heb ik nog het weer voor je. Vanavond is er in het noorden kans op sneeuw en vannacht gaat het overal regenen. Morgen begint bewolkt en nat. Later kan de zon er tussendoor komen. Het wordt iets warmer tussen de 11 en 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files lossen op. In de regio Noord-Holland staan ze nog op de A9. Diemen richting Alkmaar voor Alsmeer. 5 minuten vertraging. de ring van Amsterdam. Tussen afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam Slotervaart.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 How can one ever believe in this world so empty of morale, chivalry and of justice? How can one even believe in this world filled with greed, where one's all is another man's pleasure? king's falling. Never put your faith in secrecy.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 Do you remember that old French town? A city drowning in its streets. How your dress unveiled my need. You were pour la beauté Ma mémoire Passée par le vent. Près de toi, je resterai en silence, je te rêverai au printemps. Pardonne ma l'âme et mes péchés, l'éternité Vient rapidement. Tout est fini, il n'y a plus rien à dire avec moi. Car moi dans ton cœur, l'automne est presque là. Maintenant tout ce temps, tu restais avec moi. Désormais, tu vas m'oublier, s'il te plaît. last Eh, leuk dat je luistert naar eh, Sound of Harlem, maar dan nu live bij de Rob Agda. Awards. Zoals eh, vorige week zijn we er ook weer. De hele avond lang hoor je alle optredens live hier op de radio. En niet alleen bij Harlem 105, ook bij ZFM kan je zo meteen live meekijken en luisteren. Ik heb er ontzettend veel zin in. We hebben allemaal bandjes voor je klaarstaan. Zometeen beginnen we met Psyche. We hebben Oxblood, we hebben Paap en we hebben Hunk. Ze gaan alle vier spelen, maar maar één iemand kan er vanavond winnen. En uiteindelijk kan er maar één iemand op het podium staan bij Bevrijdingspop. Wie dat gaat zijn, dat hoor je zo. Eerst heb ik hier eh, Little Lies van Fleetwood Mac. remember that I ever felt like May in November. It's almost like you put my heart in a blender. When I met you, I just had to surrender, surrender, yeah. I tried to be cool about it. Daydream Eyes hier bij Haarlem 105. Maar niet alleen Haarlem 105, ook ZFM is er weer. Ja. Hi, hoe is het met je? ik ook op gaan vragen waar ze op gaat letten vanavond, hè? Ja. Wat vindt zij belangrijk? Waar, waar waar pond... ah, je, hebt het, je hebt zelf ook in de jury gezeten, dus je weet ongeveer wel eh, waar je op moet letten. Dat, eh, dat, dat denk ik, eh, dat je dat nog wel weet. Dat, dat ik dat weet, betekent niet dat de mensen thuis dat weten. dat is zo. Maar goed, ehm, Vanavond hebben we de bands al ik kijk het meest uit naar Psyche. Dus die straks gaat eh, beginnen. Maar ook Oxblot. En Oxblot heeft eh, vorig jaar nog de popprijs Amstel en Meerlanden weten te winnen. Dus ja, daar verwacht ik wel wat van. Van, eh, van juist die band. Want ja, je, je, je hebt een popprijs gewonnen. Dus ik ben benieuwd hoe ze het hier gaan doen. Nou, we gaan het allemaal meemaken vanavond. Over een kleine acht minuten gaat het allemaal van start hier. Laten we inderdaad even naar de winnaar van vorige week gaan. Dit is eh, Dionne Damen eh, met Grey Garden. Hoop ik, als hij dat doet. Weet je, we zitten hier nog even met een paar technische problemen. Misschien begint... Ik ga wat later. We zitten nu nog wat technisch We gaan naar eh, Counting Crows. all the trees and put them in a tree Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be paradise, put up a parking lot. Hey, now now, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be paradise, put up a parking lot. Why not? They pay paradise to put up a parking lot. Up a parking and she stares from down, she said, True glamour never fades. The colors stay the same. Let me dance within my frame. She couldn't look the other way. Too afraid to let them change, so she stayed the same. heeft ze de eerste voorronde van de Rob Awards gewonnen. En zo meteen gaat de tweede ronde van start. We beginnen met, uh, met Psyche deze week. En zij is natuurlijk wel een bekende van onder andere Sound of little better than before. Might change the weather. I don't know if it will be sadder than before. Before we try, let's fall in love again. Welcome to my Welcome to My Brain van van Charlie. Ook zij deed vorig, jaar mee aan de Rob Akda en heeft de finale behaald. En de